Levi van Eck met het NOS-journaal. De eigenaar van een dansschool in Groningen zit vast op verdenking van misbruik. Het is een man van 37. Het Openbaar Ministerie zegt in het Dagblad van het Noorden... dat er 11 aangiftes tegen hem liggen, bijna allemaal van minderjarigen. De man werd op 8 september opgepakt. Afgelopen week werd zijn hechtenis met drie maanden verlengd. Over de aard van het misbruik wil het OM niet zeggen... Medewerkers van de Groningse Street Dance School schrijven in een brief aan leden en ouders dat ze de lessen willen voortzetten en dat de eigenaar geen rol meer speelt. Bij het Drentse dorp Winden is vannacht een lichte aardbeving gemeten. De beving had een kracht van 1,8. Berichten over schade zijn er nog niet. Winden ligt zo'n 10 kilometer ten zuiden van de stad Groningen. Begin deze maand waren er al aardbevingen met een vergelijkbare kracht in Westeremden en Uithuizermeden. Allebei in het noorden van de provincie Groningen. In de regio zijn geregeld aardbevingen door de gaswinning. President Trump heeft zoals verwacht Amy Coney Barrett voorgedragen als nieuwe rechter bij het Hoge Rechtshof. Hij wil dat de conservatieve Barrett de opvolger wordt van de progressieve Ruth Bader Ginsburg, die een week geleden overleed. Als de Senaat ermee instemt, telt het Hoge Rechtshof straks zes conservatieve rechters en drie progressieve. De Australische deelstaat Victoria versoepelt een aantal coronamaatregelen... nu het aantal besmettingen per dag is gezakt tot minder dan 20. De avondklok wordt ingetrokken, de kinderopvang gaat weer helemaal open... en meer mensen mogen weer naar kantoor. Als de besmettingscijfers laag blijven gaan op 12 oktober ook de basisscholen weer open... Victoria en de hoofdstad van die deelstaat Melbourne... behoren tot een van de zwaarst getroffen Australische regio's door het coronavirus.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 Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so f***ing cool. You're just way too f***ing cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Huh. You're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry dancing to the bitch you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake.